Michiel van der Velde met het NOS-journaal. In het centrum van Ede is afgelopen avond een automobilist ingereden op een groepje mensen. Vier mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de bestuurder. Die is ook aangehouden. Eén persoon kwam onder de auto terecht en is er slecht aan toe. Vlak voor het incident kreeg de politie een melding dat er een vechtpartij gaande was in het centrum van Ede. En de politie spreekt van een conflict in de relationele sfeer. In de Amerikaanse staat Californië heeft een kerststorm aan zeker twee mensen het leven gekost. Het is al dagen slecht weer in Los Angeles en omgeving. Er zijn recordhoeveelheden regen gevallen voor deze tijd van het jaar. Huizen en wegen kwamen onder water te staan en de brandweer moest mensen bevrijden uit hun auto's. In een bergdorp in de buurt van Los Angeles is de stroom uitgevallen, waardoor kerstavond werd gevierd in het licht van kaarsen en zaklampen. Ook de komende dagen blijft het weer onstuimig in Californië. De Italiaanse politie heeft een 25-jarige man gearresteerd... die maandag op een wielerploeg zou hebben geschoten vanuit een auto. Hij zou gefrustreerd zijn geweest over de vertraging die hij opliep achter het trainingsgroepje. Op beelden was te zien dat de auto naast de renners ging rijden, afremde... en dat er twee keer werd geschoten. Niemand raakte daarbij gewond. De brandweer heeft op meerdere plekken in het land op eerste kerstdag branden geblust. In Valkenswaard was een uitslaande brand op de derde verdieping van een woning. De bewoners konden veilig naar buiten komen. In Benschop brak een schoorsteenbrand uit die oversloeg naar een rieten dak. Om die brand te blussen werden volgens RTV Utrecht speciale rietdakteams ingezet. In Baan brak brand uit in een woning boven een cateringbedrijf. Voor zover bekend raakte bij de branden niemand gewond. Het weer, het is helder en tussen de min 3 en min 7. Tweede kerstdag verloopt zonnig en koud met 0 tot 3 graden. Er staat een zwak tot matige oost-noordoostenwind.